Dat maakte het bestuur bekend na een eigen onderzoek. Eerder kwamen er al meldingen naar buiten over geweld tijdens de ontgroening. Volgens het bestuur is het een wonder dat er niemand in het ziekenhuis terecht kwam. Maar volgens het parool is dat wel gebeurd. Iemand moest met een huidinfectie naar het ziekenhuis. Dus het bestuur zegt dat er een zwijgcultuur heerst en dat ze nog niet alles weten over het geweld. Ze roept slachtoffers op om aangifte te doen. Johan Remkes mag van de Tweede Kamer gaan proberen om een nieuw kabinet te vormen. Hij is de nieuwe informateur. Het lukte de vorige informateur, Mariette Hamer, niet om een meerderheidskabinet te vormen. En dus gaat Remkes waarschijnlijk kijken naar de optie voor een kabinet met een minderheid in de Kamer. Het Nederlandse tennissprookje op de US Open zit erop. Het lukt Botik van de Zandschulp in de kwartfinale niet om de nummer 2 van de wereld, de Rus Medvedev, te verslaan. Het was de eerste keer dat Botik meedeed aan het toernooi. En volgens commentator Marcella Mesker was het zeker niet zijn laatste keer. Hij is geen eendagsvlieg, absoluut niet. Daarvoor is zijn tennis en zijn fysiek te goed, zijn mentaliteit ook. Hij is een blijvertje. En ik denk dat Oranje ons eh, in New York in ieder geval heel goed heeft vertegenwoordigd. En alle Formule 1-coureurs zullen hun bezoekje aan Nederland niet snel vergeten. Als aandenken hebben ze beschilderde klompen gekregen. Kunstenaar Dave uit Maasluis maakte voor iedere coureur een eigen exemplaar. Ricciardo die heet de Honey Badger. Dat heb ik in zijn ja, klomp verwerkt natuurlijk. Ik heb... Hij zegt ook altijd all good always. Heb ik dat logo zeg maar, heb ik ook op zijn klomp gemaakt. Bij eh, Lewis Hamilton weet ik dat hij eh, heel erg, tenminste heel erg vaak paars draagt. En ook, ja, volgens mij is dat een van zijn lievelingskleuren. Dus ik heb bij hem heel veel met paars gewerkt. Ook Max Verstappen kreeg zijn eigen houten stappers. Ik heb hem geprobeerd natuurlijk een beetje oranje erin te verwerken. Ik heb zijn, eh, ja, hij heeft zo'n leeuw op zijn helm, die heb ik dan daarop gezet. Dus ja, dat is ook wel echt heel tof. Dave mocht de meeste klompen dit weekend persoonlijk aan de coureurs geven. Het weer. Vannacht is het helder en droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig. Het wordt de warmste dag van de week.